Vijf uur Robert Baltus met het NOS-journaal. Een omstreden wetsvoorstel in de Amerikaanse staat Arizona... krijgt een veto van de gouverneur. Een anti-homo-wet is daarmee van de baan. De bedoeling was dat bedrijven op basis van religieuze redenen... homoseksuele klanten konden weigeren. Voorstanders voerden aan dat de wet de godsdienstvrijheid zou beschermen. Het parlement van Arizona nam het voorstel aan, maar het stuitte op veel verzet. Honderden mensen gingen de straat op. Grote bedrijven als Intel, Yelp en Marriott drongen erop aan de wet niet in te voeren. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas schrapt 5000 banen. Het gaat om 15% van de in totaal 32.000 werknemers. Het bedrijf maakte dat bekend bij de presentatie van een verlies van 165 miljoen euro over het tweede halfjaar van 2013. Lonen worden bevroren en tientallen vliegtuigen verkocht. De aankoop van nieuwe toestellen wordt uitgesteld. Steeds meer mensen trekken weg uit China vanwege de hevige luchtvervuiling. Bijna 70% van de Chinese emigranten geeft smog op als reden van vertrek. Luchtvervuiling is een groot probleem in China. Vooral steden als Beijing en Shanghai hebben ermee te maken. De vervuiling in Beijing was gisteren bijna 18 keer hoger... dan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. De hevige smog kan ook gevolgen hebben voor de economische groei van China. De rijke elite en hoogopgeleiden trekken weg uit de grote steden. Een Amerikaans hof van beroep heeft Google-dochter YouTube... bevolen de anti-islamfilm Innocence of Muslims van de videosite te halen. De zaak was aangespannen door actrice Cindy Lee Garcia... die kort in de film figureert. De actrice zegt dat ze een ander script heeft gezien... en dus niet wist in welke film ze uiteindelijk een bijdrage zou spelen. De rechter is het daarmee eens. De film veroorzaakte in 2012 hevige protesten en rellen in het Midden-Oosten. Acteurs werden met de dood bedreigd omdat tegenstanders vinden dat de profeet Mohammed in de film wordt beledigd.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 Hm, dit was het laatste uur van eh, dit programma, deze nacht. En na deze uitzending, dan volgen nog vier afleveringen van De Nacht ging Anders. En daarna gaat eh, de stekker eruit. Want vanaf april krijg je op dit tijdstip, op deze zender... een totaal ander programma te horen dan gaat de nacht op een of andere manier ook weer anders klinken. In ieder geval wat deze nacht ging anders betreft blijf je in ieder geval nog eh, de komende weken vertrouwd met muziek die je doorgaans niet zo vaak hoort op de Nederlandse radio. Geldt ook voor een ander programma dat afgelopen weekend ter ziel is gegaan. Of For The Records, met Mart Smeets en Leo Blokhuis. Maar er is nog een mogelijkheid om dat nog een keer terug te horen. Want ik heb me laten vertellen dat de website van For The Records... die blijft nog eh, een aantal maanden actief. En via de website kan je ook nog uitzendingen terugbeluisteren van For The Records. En dat geldt ook voor eh, dit programma. <laughs> Als wij er niet meer zijn, dan kan je ook nog maandenlang eh, uitzendingen terugbeluisteren. Want ik kan me zo voorstellen dat je niet altijd alles hebt gehoord. Goed, wat mag je dit uur verwachten hier in de Nacht Klinkt Anders, het laatste uur? In ieder geval eh, ga je halverwege dit uur weer luisteren naar drie chansons op een rijtje. Die heb ik weer voor je geselecteerd. En er is ook weer een eh, eigen opname te beluisteren van onder andere Jake Buck. En ik heb een paar eh, tv-tips voor je. En een radiotip, die zit er ook bij. En nu heb je in ieder geval ook een radioopname, een archiefopname, eigen opname. Een studiosessie. En die is van uh, Blauwtsoen, die uh, twee jaar geleden... Oh, 20 jaar geleden gast was bij Giel. Can I follow? Oh, I ask you. Why not always be the ocean where I unravel? Be my only be the water where I'm waiting. You're my river running high. Run deep, run wide. Morgenavond dan op in het Groningse Vera. Wat je hier hoorde, dat was van 17 januari 2000, 2012 eh, eh, toen had Leaky Lee, die had namelijk in 2011 daar een hele grote hit mee... met dat I Will Follow Rivers. En wat ik al zei, deze opname die was dan van 17 eh, januari 2012. En een week eerder had Triggerfinger in de studio van Giel gestaan bij 3FM om dat lied te coveren. Die versie van uh, eh, Finger is toen een grote hit geworden. Van Blauwtsoen is ook een hele leuke versie geworden. Maar die liet ik je dan bij deze dan nog eens een keer horen. Blauwtsoen dus met dat eh, I Will Follow Rivers. Eerder gisteren, toen was het precies 71 jaar geleden... dat de zanger van dit lied werd geboren. titel van de LP Living in a Material World. door George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace. En het was eerder gisteren precies 71 jaar geleden dat hij werd geboren. Living in a Material World, de titel van het album waar dit op staat. En het is ook de titel van een eh, hele uitgebreide documentaire... die eh, regisseur Martin Scorsese een aantal jaren geleden heeft gemaakt. En die documentaire die is zondagavond te zien op het Belgische Canvas... Althans, deel 1. En deel 2 die volgt dan eh, volgende week. Hij is al eens eerder geweest op de Nederlandse televisie, die docu, bij de BBC. Maar voor degenen die hem toen gemist hebben, om ons nog willen zien... Eh, je kan om vijf over elf zondagavond dus terecht bij het Belgische Canvas... voor die documentaire Living in the Material World over George Harrison. Dit is een Nederlands gezelschap. Allemaal meiden die dit zingen. Ze noemen zich de Bells of Youth. Why don't you tell me what you need? She said, Clear up the haze in me. She said, Turn on the lights and see that I've been waiting for that moment forever. Why don't you tell me what you want? you tell me what you want? is dat je kon luisteren naar de Bells of Youth, een Nederlandse medegroep. En dit is dan de single waarmee ze in het proberen te krijgen. She Said, He Said. En je kan ze zaterdagavond gaan bekijken in Tivoli... in het voorprogramma van eh, Stephanie June, deze Bells of Youth. Valt er nog wat te vieren vandaag? Jazeker, dubbele verjaardagen <laughs> hebben we vandaag. Twee tweelingen, twee beroemde, tenminste Nederland beroemde tweelingen. Nou, één is sowieso wereldwijd beroemd, een tweeling. En dat zijn namelijk Michel en Ronald Mulder. Dankzij de prestaties bij de Olympische Spelen in uh, Sochi. Zij worden vandaag 28 jaar. Andere tweeling is vooral in eh, Nederland bekend. Het gaat om een eh, advocaten tweeling. Ook <laughs> deze tweeling die hebben allebei gekozen voor hetzelfde beroep. Het gaat namelijk om eh, Hans en Wim Anker. En die worden vandaag 61 jaar. Vandaag, dames en heren, jongens en meisjes... is het precies 47 jaar geleden dat deze plaat werd opgenomen. Vandaag, 27 februari, is het precies 47 jaar geleden dat deze single werd opgenomen. De debuutsingle voor Pink Floyd. Pink Floyd dat destijds bestond uit Sid Barrett, verantwoordelijk voor het gitaarspel en de zang. Op bas hoorde je Roger Waters. Richard Wright was degene die de orgel bespeelde, het orgel bespeelde en de achtergrondvokalen deed. En op drums hoorde je Nick Mason. Dit is Nacht in anders bij de Vader op Radio 1. En deze band heet Jungle. Nieuwe single van hun, Busy Earning. komen ze dus en ze zijn heel groot. Een hele grote groep, 13 eh, man als ik het goed eh, geteld heb. En ze waren een maand geleden, eh, een maand geleden... ook in Groningen voor een optreden tijdens Sonic En dat, dat was zeer succesvol. <laughs> er waren meer mensen in de zaal dat er eigenlijk officieel in konden. Daar kwam het in ieder geval op neer. Jungle, de naam van de band. En je hoorde ze met de nieuwe single Busy Earnin. Percy Sledge leeft ook nog steeds en die komt voor een optreden naar Nederland toe. 22 april in Heerlen. I found a woman. I felt I truly love. She was everything I'd ever been dreaming of. But she was bad, I didn't know. her pretty smile never did show it. All I knew is what I could see. And I knew I wanted her for me. I took her home to mama. Mama wanted to see my future bride. Oh, she looked at us both. And then she called me to her side. He said, son, take time and know her. It's not an overnight plan. Take time to know her. Please don't rush into this thing. But I didn't listen to mama. I went straight to the church. I just couldn't wait to have a little girl of mine. When I got off from work, the preacher was there, so was my future bride. He looked at us both and then he called me to his side. He said, Son, take time to know her. It's not an overnight thing. But it looked like everything was gonna turn out alright. And then I came home a little early one night. And there she was, kissing on another man. Now I know what mama meant when she took me by the hand and said, son, take time, you girl. It's not an overnight thing. Take time. En even meer van dit soort gevoelige soul ballads gemaakt. door Sledge, 22 april dus, voor een optreden hier in Nederland, in Heerlen, daar zal hij dan optreden. Porsche Sledge, Take Time to Her uit 1968. Toegekomen hier in de nacht ging het anders aan de drie chansons op een rijtje. Dadelijk hoor je een hele bekende uit de jaren 60 van Michel Polnareff. Son contrefaçon, dat is de laatste in het rijtje. Waarin je kan luisteren naar zangeres Michel, uh, Farmer maar allereerst in die la, die heb je de laatste weken regelmatig hier kunnen horen bij de Nacht Klinkt Anders. Met een plaat die op dit moment hoog genoteerd staat in de eh, Franse hitparade. Maar ook in Wallonië en ook in Vlaanderen is het al een hit aan het worden. En die la met Dernière Danse. Maar inmiddels heeft ze alweer een nieuwe plaat gemaakt. En die la. Tournée dans le vide. Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas. faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde, et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. On oh, nous nourrit pas, vous qui me connaissez pas les vertiges et la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout. tu me van Mylène Farmer, sans contrefaçon. Daarvoor hoorde je uit de jaren 60 La Poupée qui fait non. En dat was een grote hit voor Michel Polnareff. En dat werd weer voorafgegaan door de spiksplinter nieuwe plaat van de zangeres Andy La Tourne dans la Vide. Hmm, straks over ehm, zo'n kleine 25 minuten op deze zender het Radio 1-journaal. Een hoop onderwerpen liggen klaar om uitgezonden te worden... maar er wordt in ieder geval aandacht besteden aan de jaarcijfers. Want er worden nogal wat jaarcijfers gepresenteerd... onder andere van de Rabobank en van Averholt. De Oekraïne die krijgt vandaag te maken met een eh, nieuwe regering. Die wordt geïnstalleerd. Daarom wordt aandacht besteed en ook aandacht voor de woningmarkt. Het, het scheefwonen en meer van dat soort zaken. Dat zijn een paar van de onderwerpen die straks tussen 6 en 9 aan bod komen in het Radio 1 Journaal. Dat gepresenteerd zal worden door Marcel Oosten en Frederik de Jong. Het Goede Doel. Uit 1982. Hmm, dit heet iets van gevoel. Het is te vinden op die allereerste LP die het Goede Doel maakte. Met daarop ook die grote in België. Henk Westbroek, de zanger. En Henk, onze Henk, die wordt vandaag 62 jaar. En de zanger die je niet gaat horen, die is aanzienlijk jonger. Want die wordt vandaag 20 jaar. I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. But something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends, the best people I could ever have met. Skin up a fat one hide from the feds. But something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little ounce of pain. Light a cigarette and wish the world away. I got out, I got out, out of line, but I'm here to stay. So I hold two fingers up to yesterday. Light it all away. I got out, I got out, out alive, and I'm here to stay. He's down in the kitchen, drinking white lightning, and he's with my mama. The yelling and fighting, and it's not the first time praying for silence, but something's changing, changing, changing kiss goodbye to every little ounce of pain. Light a cigarette and wish the world away. I got out, I got out, out alive, and I'm here today. So I hold two fingers up to yesterday. Light a cigarette and smoke it all away. I got out, I got out. hard, you got out, but your knees got grazed. I'm an old dog, but I've learned some new tricks, yeah. So I kiss goodbye to every little ounce of pain. Light a cigarette and risk the world away. I got out, I got out, out alive, and I'm here to stay. yesterday. Light a cigarette and smoke it all away. I got out, I got out, out alive, and I'm here to stay. Hey, hey, it's fine. Jake bak, Hij wordt vandaag 24... Uh, eh, niet, hij wordt, vandaag, hij wordt vandaag 20 jaar. En de 24 juni vorig jaar, toen stond hij bij het programma van Giel... om daar zijn liedje Two Fingers te brengen. En die opname die heb je net gehoord. En deze zanger, die wordt morgen 60 jaar oud. Hier is nog eens een keer met Pijn Suzanne uit 1983. Joep van het Hek. Het pijn, nu ik je hebt verlaten. Steeds minder even naar je bel. Steeds minder eventjes kom praten. En als ik kom, steeds minder vertel. Doet het pijn de foto's te bekijken. Van die vakantie op dat eiland bij Bordeaux. Waarop we samen zo gelukkig lijken. Maar je trouwring ligt nu los in een la van je bureau jezelf alleen te koken en de afwas dagenlang te laten staan. Je hebt een vakantie met een vriendin besproken. Dat is gezelliger dan om alleen te gaan. En doet het pijn als je s'avonds gaat slapen. En je doet zelf je gordijnen dicht. En er is niemand tegen die je huiverig kan gapen. En niemand voor het knopje van het licht. En dat doet pijn, Suzanne pijn, Suzanne. Pijn, pijn, pijn, pijn, pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Vreselijke pijn. En doet het pijn, nu mijn vrienden komen. Zich al luisterend in een stoel hebben gezet. Een hele avond begripvol met je bomen. Maar ze willen maar één ding en dat is met jou naar bed. En dat doet pijn, Suzanne pijn, Pijn, pijn, pijn, pijn, pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Vreselijke pijn. En dat het pijn doet, dat wil ik ook bekennen. Met mij gaat het even kloterig en slecht. Maar daarmee zeg ik niet dat ik terugkom. Want dan begint weer hetzelfde gevecht En dat doet nog veel meer pijn, Suzanne Pijn, Suzanne Dat doet veel meer pijn, Suzanne Pijn, Suzanne Suzanne, je hoorde de stem van Joep van het Hek... die dus morgen 60 jaar wordt. Pijn Suzanne van de eerste officiële Nederlandse echtscheidings-LP uit 1983. Een paar televisietips. Het is een eh, mooi weekend voor filmliefhebbers... van de nacht van vrijdag op zaterdag op BBC 2... vanaf 10 minuten voor 1... De filmklassieke One Flew Over the Cuckoo's Nest... En dan besteedt de Nederlandse televisie aandacht aan Philip Seymour Hoffman... de acteur die een paar weken geleden overleed. Vrijdagavond kan je om kwart over elf op Nederland 2 kijken naar, kijken naar de film Doubt. En zaterdag twee films achter elkaar. Te beginnen op Nederland 3, 10 minuten over half elf. The Ides of March, die duurt tot kwart over twaalf... En vrijwel aansluitend erop, maar dan op de andere zender Nederland 2... Cinec Dutch New York. Drie films dus met Philip Seymour Hofman op de Nederlandse televisie dit weekend. En dan nog een tip op de radio. Hij wordt binnenkort, uh, over een paar weken, 74 jaar. En in OVT uitgebreid aandacht een portret van deze man. Frits Lambrechts. Elke woensdagavond sprong ik op mijn fiets, keurig in het nette pak gestoken. Om acht uur precies, dan begon de eerste les. Zo was het met de dansschool afgesproken. Ik heb eerst tien lessen vooruit moeten betalen. Voordat ik mijn medeltest kon gaan halen trillend van de zenuwen stonden we in een rij. Te weinig zelfvertrouwen uit de stralen. Quick, quick, slow, ho, In 58 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij. En dan het been er vlug weer bij. Quick, quick, slow, ho, ho en met welk een animo zweefden wij op de muziek van dansorkesten en op het strakke ritme van Victor Sylvester. Bij de vierde les raakte ik enigszins gewend, al wist ik niet veel raad nog met mijn benen. Want eer je van de foxtrot alle variaties kent, dan loopt je partner wel met blauwe schenen. Maar het meisje waar ik het stuntelig mee probeerde, zei me zachtjes in mijn oor dat ik het wel leerde. Na afloop van de dansles, dan bracht ik er naar huis, waar we voor de deur de passen repeteerden. Quick, quick, slow, ho. In 58 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij. En dan de been er vlug weer bij. Kwik, kwik, slow, ho, ho. En met welke animo zweefden wij op de muziek van dansorkesten. En op het strakke ritme van Victor Sylvester. 16 jaar geleden, ja, de tijd vliegt als de pest. Ik heb mijn arm om menig middeltje geslagen. Het meisje waarmee ik triomfen vierde bij de medaltest, die heeft alweer haar derde kind gedragen. En omdat je eenmaal niet kunt achterblijven bij die hedendaagse schuifel onder lijven heb ik al mijn ballroomlessen overboord gegooid. En laat me op de nieuwe ritme strijven. Quick, quick, slow, ho, ho. In 58 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij. Maar Bill Haley kwam erbij. Quick, quick, slow, ho, ho, met het grootste animo. En het draaien met de kont werd alsmaar gek op de wilde twistmuziek van Chubby Checker. let's twist again, like we did last summer. Quick, quick, slow, ho, ho, het veranderde toen zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij, nee, dat was er niet meer bij. Harde beat en angst verwerpt de progressieve sound. Niemand zweeft meer op muziek van dansorkesten. En het strakke ritme van Victor Silvester. Frits Lambrecht uit 1974 met Quick Quick Slow en Frits Lambrecht... Een portret van hem is te beluisteren zondagochtend op deze zender Radio 1 bij de collega's van de VPRO en OVT. Dit de nacht ging het anders. Van de Vara, mijn naam is Roel Koeners. Maakt er een mooie weekend van. Misschien wel een carnavalsweekend. Dadelijk serieuze zaken in het Radio 1 Journaal met Marcel Oosten en Lara Rens. En wat mij betreft graag tot volgende week. In de nacht met de lange nummers.